Democratische parlementsleden vinden ook dat het leger te laat heeft ingegrepen. Dat kwam waarschijnlijk doordat Trump hier geen toestemming voor gaf, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Nou is de vraag natuurlijk, wilde Trump dat die mensen niet kwamen in alle chaos eh, in de West Wing waar we het eerder over hadden, dat hij die beslissing eigenlijk helemaal niet heel bewust heeft genomen? Of, en daar lijkt het toch veel sterker op, ja, was dat echt een politiek besluit en wilde hij de Nationale Garde niet loslaten op zijn aanhang? Uiteindelijk gaf vicepresident Pence het leger toestemming. Nederland heeft een kans laten lopen om extra coronavaccins van Moderna te krijgen. We hadden er aan het einde van dit jaar miljoenen extra kunnen krijgen... maar het ministerie vond dat te laat en heeft ze niet gekocht. Inmiddels denken ze daar anders over. Samen met andere landen probeert Nederland een nieuw contract met Moderna te sluiten. De Italiaanse rechter heeft zes Feyenoord-fans drie tot vier jaar gevangenisstraf gegeven voor rellen bij een voetbalwedstrijd. De rellen waren zes jaar geleden in Rome. De Feyenoorders vernielden toen een eeuwenoude fontein. De zes veroordeelde fans moeten ook 3000 euro boete betalen. En Def Rhymes, die ken je misschien wel van deze track. Zak, zak, zak, nu optreden weinig oplevert, heeft Rhymes de boel omgegooid terug naar zijn roots. Hij opent binnenkort samen met zijn broers een eigen restaurant in Arnhem. Toen ik bekend werd, eh, was ik afgestudeerd als chefkok. En toen werd ik meest bekend en toen kon ik niet meer verder gaan met, koken. En nu ben ik verder gaan met dit. Het restaurant Def de Chef feestelijk open kan natuurlijk niet, maar je kan zijn roti en kip wel gewoon bestellen. En of het eten altijd door Def Rhymes zelf worden gemaakt, maar mijn broer is meer gespecialiseerd. Want hij heeft opleidingen gedaan, echt, echt de opleiding gedaan als chefkok. Het weer. Vannacht is het bewolkt. Op sommige plekken regen. De temperatuur daalt tot net iets boven nul.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 You're much more than human being. Extraordinary machine. Nobody, Nobody. to live inside a world that isn't black and white. I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I forget about them. I wonder, I wonder, yeah. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you. that I was a saint. I wonder when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man.